mee, dan ga ik naar het café. Daar voel ik me thuis en neem wat vrienden mee. Zo heel af en toe moet ik er even uit. We blijven tot een barman slaat. is altijd een feest en zo gezellig hier. Zit lekker in mijn vel met een groot glas bier. We posten met z'n allen in het café. Ja,